Dik Hark met het NOS Journaal. De Nederlandse oorlogsmisdaad Boeren wordt nog dit jaar overgebracht naar een strafinrichting. Volgens een arts is hij gezond genoeg. De ex-SS'er werd vorig jaar in Aken tot levenslang veroordeeld... voor de moord op drie Nederlandse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn zwakke gezondheid mocht de 89-jarige Boeren... voorlopig in zijn verzorgingshuis in Duitsland blijven. Duitse justitie onderzoekt nu waar hij zijn straf kan uitzitten. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zitten sinds 5 uur vanochtend zo'n 2000 huishoudens zonder stroom. Oorzaak ligt mogelijk bij de zware regenval van de afgelopen dagen. Door het water worden de kabels aangetast. Gisteren waren in dezelfde regio ook al stroomstoeringen. Ook het zuidwesten van de Verenigde Staten en delen van Mexico zijn getroffen door een stroomstoring. Zo'n 6 miljoen mensen hebben geen elektriciteit. Twee kernreactoren in het gebied zijn op een veilige manier stilgelegd. Een van de problemen is de uitval van koelkasten en de airconditioning. Temperaturen in het zuidwesten van de Verenigde Staten en in Mexico kunnen in deze tijd van het jaar oplopen tot 46 graden Celsius. De aardschok die Nederland gisteravond trof, heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Om 9 uur werden inwoners van Limburg tot Zuid-Holland opgeschrikt door een beving van 4,5 op de schaal van Richter. Daarmee was het de op twee na hevigste in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het epicentrum lag bij een breuklijn net over de grens bij Nijmegen. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft het debat over een weggepest homostel overleefd. Wel liep hij politieke schade op. Zijn eigen partij, de PvdA, steunde een motie van treurnis van coalitiegenoot GroenLinks. De raad vindt dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt. Motie van afkeuring van oppositiepartijen haalde geen meerderheid weer nog bewolkt, van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur 18 graden op de Wadden en een graad of 22 in het zuidoosten. Morgen op veel plaatsen zomers warm met maxima rond of boven de 25 graden. Dit was het. en Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 4 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Bij de afrit Schoot is de rechterreis ook dicht. Op de andere rijbaan richting Amsterdam staat een kijkersfile van 3 kilometer. En op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, daar staat voor de Koentunnel 2 kilometer.